4 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bezoek. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen... zijn 50 jaar of ouder. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser. Maar in 2040 zijn dat er nog maar 6. De onderzoekers vrezen dan ook dat de druk voor de mantelzorgers alleen nog maar verder zal toenemen. Vooral in regio's die sterk vergrijzen, zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Nobelprijswinnares en kinderrechtenactiviste Malala is weer terug in haar thuisland Pakistan. Dat is voor het eerst sinds de aanslag op haar in 2012, die ze ternauwernood overleefde. Taliban-strijders schoten haar toen door haar hoofd, omdat ze zich inzetten voor de toegang tot onderwijs voor meisjes. Op de Pakistanse televisie was te zien hoe Malala met haar ouders en beveiliging aankwam op de luchthaven in de hoofdstad Islamabad. Ze blijft naar verwachting vier dagen in Pakistan. Wat ze in die tijd gaat doen is niet bekendgemaakt omdat haar komst gevoelig ligt. Maar volgens de BBC zal ze in elk geval premier Abbasi bezoeken. Komend paasweekend komen er minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar tijdens Pasen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme rekent op 850.000 buitenlandse vakantiegangers. Dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar. Het lagere aantal komt volgens de NBTC doordat Pasen vroeger valt dan in voorgaande jaren. En doordat de weersverwachting niet zo best is, wordt er vooral minder gekampeerd. De meeste vakantiegangers die Nederland dit weekend bezoeken zijn Duitsers en Belgen. En ook 400.000 Nederlanders gaan dit weekend op vakantie, van wie de helft in eigen land. Het weer, vannacht opklaringen en vrijwel overal droog. Temperatuur ligt net boven nul.